Goedemorgen, ik ben Dioke Tertra en dit is het nieuws van NOS op 3. Duitsland kiest eieren voor zijn geld. De lockdown daar wordt verlengd tot 18 april. Met Pasen gaat bijna alles dicht. moeten mensen thuis blijven, zegt bondskanselier Merkel. Also een erweiterte Ruhezeit zu Ostern. Het gilt damit aan vijf zusammenhängenden dagen. das principe: wir bleiben zu Het land hoopt zo de derde coronagolf tegen te gaan. Duitsland zit net als Nederland al sinds half december in lockdown. Sinds vorige maand mag je daar wel weer naar de kapper en zijn sommige scholen weer open. Bij een schietpartij in de VS zijn tien mensen gedood. Een man opende het vuur in een supermarkt in de staat Colorado. Deze man was aan het shoppen toen hij knallen hoorde. En I was there en all of sudden we heard in succession. Boom. Boom. Boom En bij by the third one we're like got to get out of here. And so we just headed out, stampede Onder de slachtoffers is ook een politieagent. Zijn collega's hebben een man opgepakt, die zit nog vast. We weten nog niet of hij de dader is en waarom die begon te schieten. Ik had het net al over de lockdown in Duitsland. Nou, vanavond is het hier weer zover. Goedenavond, welkom. Het woord is aan de minister-president. Goedenavond. Demissionair premier Rutte en zijn collega Hugo de Jonge geven weer een corona-update. Maar we hoeven niet te rekenen op grote versoepelingen. En dat terwijl Nederlanders er wel steeds meer aan toe zijn. 55% vindt dat het kabinet vanavond met nieuwe verruimingen moet komen zeggen ze tegen Hart van Nederland. Het is wel elke keer een teleurstelling. Nou, het is voor mij sowieso al een eh, heel moeilijk verhaal. Ik heb eh, horeca en ik ben eh, singer-songwriter-artiest. Als het nu drie tot vier weken is, dan, dan is het wel vol te houden en dan zien we het wel weer verder. Ik hou het liever vol dan dat iedereen gezond blijft en dat ik eigenwijs de straat op ga en alles doet waar ze ons van adviseren om het niet te doen. Mogelijk komt er wel één versoepeling. Het kabinet denkt erover om de avondklok een uurtje later in te laten gaan, om tien uur in plaats van het weer blijft droog met soms wat zon en het wordt een graad of 12.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 Winkeliers die niemand hebben ontslagen tijdens de eerste lockdown... moeten in sommige gevallen toch de loonsteun terugbetalen. Bezwaar bij het UWV e wordt vaak afgewezen. Het ministerie van Sociale Zaken zegt dat de regeling snel is gemaakt... en dat maatwerk leveren lastig is. Duitsland verlengt de lockdown tot 18 april. Rond Pasen blijven de meeste winkels dicht... En een plan om tijdens de feestdagen meer bezoekers toe te staan gaat niet door. Duitsland hoopt zo een derde coronagolf tegen te gaan. Bij een schietpartij bij een supermarkt in Boulder in Colorado zijn tien mensen omgekomen, onder wie ook een agent.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 I should have known. Time after time. So long. It was so long ago. But I've still to be so easy was weg vertrokken, zocht een plekje om te schuilen Sterker dan die ander, sterker dan de gouden We hebben toch elkander. En jij ben jij en ik ben ik, en dat gaat niet meer veranderen. Er is geen middel tegen, niet zit hij dan, van hartzeer wordt je taai. Eén rondje, nog één domme zet, het wiel een laatste draai. Hey hoe jip, wat kijk je sip, alleen een herdershond is trouw.